Griekenland heeft een schuld van 300 miljard euro en kan nu moeilijk geld lenen. De Amerikaanse president Obama vindt dat de teleurstelling over de uitkomst van de klimaattop in Kopenhagen terecht is. In een tv-interview zei Obama dat alle landen de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren aanzienlijk moeten verminderen, maar dat niets in het Kopenhagen-akkoord die reductie verzekert. In zijn woonplaats Nijmegen is theoloog Edward Schillebeeks overleden. Hij werd wereldwijd bekend vanwege zijn boeken, waaronder Jezus, het verhaal van een levende. Door zijn progressieve opvattingen raakte hij later in zijn leven steeds verder verwijderd van de kerkelijke leiding in Nederland en Rome. Edward Schillebeeks is 95 jaar geworden. De Amerikaanse megaoplichter Bernard Madoff is eind vorige week naar de ziekenboeg van de Butner-gevangenis in North Carolina overgebracht. De gevangenisdirecteur wilde niet zeggen wat de klachten zijn van Madoff, maar hij sprak tegen dat de 71-jarige oplichter aan kanker lijdt. Bernard Medoff werd eerder dit jaar tot 150 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens megafraude. Een bus met supporters van Helmond Sport is gisteravond door de politie teruggestuurd naar Helmond. De groep van 50 supporters was op weg naar de bekerwedstrijd tegen FC Twente in Enschede. Bij een tussenstop veroorzaakten de Helmond supporters problemen. Agenten gingen vervolgens mee in de bus, maar de fans bleven zich misdragen. Daarop werden vier mensen aangehouden, de rest werd geboeid en de bus ging weer terug naar Helmond. Het passagiersschip dat gisteravond vastliep op de IJssel bij Westervoort is weer vlot getrokken. Het schip is naar Arnhem gesleept waar gekeken wordt of het beschadigd is. Aan boord waren 75 passagiers en 15 bemanningsleden. De mensen aan boord maakten een kersttripje. Het weer, in de ochtend zonnig, later bewolkt, in de avond regen, ijzel en mogelijk ook sneeuw.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 Geen kaart of brief kreeg ik, ja van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn ik daarmee? Als jij vandaag niet bij me bent. Allang wilde je weg, maar hiervoor had je nooit een argument. Ik wilde jou niet kwijt, vooral niet in een maand waarin je overal aan denkt.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 Winter in America is cold long December. In the guitar De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.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 Love knows no season, love knows no climb. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring.